Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij de gaswinning in Groningen is de verstrengeling tussen de overheid en gasbedrijf NAM nog groter dan gedacht. Dat blijkt uit tot nu toe vertrouwelijke notulen die in handen zijn van de NOS. Niet alleen stemden topambtenaren en Shell en ExxonMobil, die samen de NAM bezitten, hun communicatie voortdurend op elkaar af. Ook probeerden ze samen te voorkomen dat de gaskraan dichtging. ging. Dat speelde met name in 2012 toen na een flinke aardbeving de toezichthouder aandrong op vermindering van de gasboringen. De Amerikaanse oud-president Trump heeft op de bijeenkomst van de wapenlobbyorganisatie NRA... het recht van burgers om zich te bewapenen nog eens verdedigd. Het bloedbad op een basisschool eerder deze week is voor Trump en de andere sprekers... geen reden om het recht op wapenbezit in twijfel te trekken. Volgens Trump was de dader gestoord en moet de samenleving zich daartegen wapenen. Buiten het congrescentrum wordt gedemonstreerd voor strengere wapenwetten. De Italiaanse katholieke kerk gaat een onderzoek instellen naar seksueel misbruik. Dat hebben de bisschoppen besloten op hun jaarlijkse vergadering. Een groep wetenschappers krijgt toegang tot kerkelijke documenten... waarmee ze het misbruiksschandaal vanaf het jaar 2000 in kaart kunnen brengen. In tegenstelling tot veel andere Europese landen is in Italië nog nooit onderzoek gedaan naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Critici vinden het onderzoek niet ver genoeg gaan... omdat alleen de laatste 20 jaar worden onderzocht. De adviseur van de burgemeester van Mariupol zegt dat er 70 lichamen in staat van ontbinding zijn gevonden onder het puin van een fabriek. Het pand in de Oekraïnse havenstad stortte in nadat het was beschoten. De lichamen zijn volgens de adviseur gevonden door reddingswerkers en naar een massagraf gebracht. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. Komende dag stapelwolken, maar ook zon en hier en daar een bui.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 I I know that it was my own fault I never picked up that phone call Oh Lord, all these broke hearts But mine's the one bleeding just me, myself, and I guess I got what I wanted. I never knew what I needed.